Drie uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Wetenschappers hebben het DNA hersteld van een peuter... die bijna 13.000 jaar geleden begraven werd in Noord-Amerika. Het is daarmee veruit het oudste geanalyseerde genenbestand uit de Nieuwe Wereld. De jongen behoorde tot de Clovis-cultuur. Volgens de wetenschappers blijkt uit het genoom van het jongetje... dat alle indianen in Midden- en Zuid-Amerika direct van zijn volk afstammen... De fonds bevestigt ook de theorie dat de indianen afstammen van volkeren... die tijdens de laatste ijstijd uit Azië zijn gekomen. In Venezuela zijn bij demonstraties twee mensen om het leven gekomen. Oppositiegroepen houden al twee weken lang overal in Venezuela demonstraties... tegen de linkse president Maduro. In de hoofdstad Caracas waren zowel aanhangers als tegenstanders van Maduro op de been. Toen die twee groepen op elkaar botsten ontstond er chaos. Er werd geschoten en het leger greep in met traangas... Er zijn tientallen gewonden en veel politieauto's en overheidsgebouwen zijn beschadigd. Het Openbaar Ministerie heeft met opzet cruciale getuigenverklaringen... over een dodelijk schietincident in Irak achtergehouden. Dat heeft advocaat Liesbeth Zegveld gezegd in Nieuwsuur. In 2004 schoot een Nederlandse militair in het zuiden van Irak... 28 keer op de auto van een man die door een wegversperring reed. De militair ging ervan uit dat Iraakse militairen ook op de auto schoten... Het OM beschouwde de zaak als afgedaan en liet de militair vrij uitgaan. Zegveld is de advocaat van de vader van het slachtoffer. Zij zegt dat de Iraakse militairen hebben verklaard dat ze niet hebben geschoten. Die verklaringen zouden met opzet zijn weggelaten uit het strafproces... om de Nederlandse militair te beschermen. Het weer, eerst nog veel wind en kans op zware windstoten. In de loop van de nacht minder wind. De komende dag af en toe zon, maar ook kans op buien en ongeveer 7 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle... daar staat bij knooppunt Hoevelaken door een ongeluk een file. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Zwolle moet de A1 of de A50 richting Apeldoorn volgen.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 Look how late it gets. Two sleepy people by dawn's early light, and too much in love to say goodnight. Here we are, in the cozy chair Picking on a wishbone from the Frigidaire. Two sleepy people with nothing to say. And too much in love to break away. Do you remember the nights we used to linger in the hall? Father didn't like you at all. Remember the reason why we married in the fall to rent this little nest and get a bit of rest. Well, here we are, just about the same. Foggy little fella, drowsy little dame. Two people by dawn's early light, and too much in love to say goodnight. Here we are, gee, don't we look a mess? lipstick on my collar, and wrinkles in my dress. Two sleepy people by dawn's early light, and too much in love to say goodnight. Here we are, crazy in the head. Gee, your eyes are gorgeous, even when they're red sleepy people who know very well they're too much in love to break the spell. Do you remember the nights we used to cuddle in the car, watching every last fading star? Remember, the doctor said your health was under par. And you, my little snooks, were ruining your looks. Well, here we are, keeping up the pace. Letting each tomorrow slap us in the face. Two sleepy people by dawn's early light, and too much in love to Ja, als je het hebt over mooie Valentijnsliedjes, dan, dan vind ik dit wel eentje. Maar die zal niet in die top 100 staan die Sky Radio morgen uitzendt. Dat zullen wel andere dingen zijn. Je hoort in ieder geval Two Sleepy People... gezongen door een uh, illuster duo van een LP. Music is Better Than Words. Een LP die drie jaar oud is. En je hoorde de stemmen van Seth MacFarlane. Die is hier niet zo bekend, maar die zangeres die hoorde... Ja, die kent iedereen wel. In ieder geval de luisteraar van dit programma... De Nacht Niet Anders bij de Vader op Radio 1. Dat was namelijk de stem van Nord Jones u Sleepy People, een liedje dat uit 1938 komt. Zo oud is het al en het werd destijds gecomponeerd door Hoagie Carmichael. Goedenacht allemaal dus en welkom bij De Nacht Ging Anders de Vader op Radio In met een muziekprogramma. En dat kan nog eventjes, want na deze uitzending volgen er nog zes afleveringen van dit programma en dan is het over en uit. En dan is het uit met de muziek. Er is weer ruimte voor gesproken woord. <laughs> nou, tot in ieder geval, eh, tot die tijd nog even genieten van eh, muziek die je eh, niet elders hoort op de Nederlandse radio. Met hier en daar natuurlijk een uitzondering, dat je wel af en toe zo'n bekend liedje hoort. Dan kan je dat de bomen het bos ook nog zien. Emily Harris en Daniel Lanois die komen naar Nederland toe. Dat zal in mei plaatsvinden. 19 mei dan geeft het duo een concert in Carré, Amsterdam natuurlijk. En twee dagen later dan zijn ze te zien in het Eindhovense Muziekgebouw. En waarom komen die twee naar Nederland toe? Er is namelijk een eh, heruitgave van de CD Wrecking Ball een cd in 95 uitgebracht. Wat die twee maakten, de heruitgave... dat is dan de reden van het feit dat Emily Harris en Daniel Lanois op tournee gaan. Nou, dat was een liedje van het album. Van dat Wrecking Ball. Emily Harris en Daniel Lanois. Daniel Lanois. Hier is The Walls Across Texas Midnight... actief en dus hmm, in mei voor twee concerten in Nederland. 19 mei in Carré, wat ik al zei. En twee dagen later in het Eindhovense Muziekgebouw. En dat in de samenwerking met Daniel Lanois. En die Daniel Lanois is eh, in het verleden vooral bekend geworden... als onder andere singer-songwriter en producer. <laughs> Werkte onder andere samen met eh, Bob Dylan, Brian Ino, Ino, U2, Peter Gabriel en Robbie Robinson. Maar heeft zelf ook wel eens wat dingen op de plaats gezet. Een paar jaar geleden Alweer 11 jaar geleden onderhand, maakte hij het album Shine. En daarvan Falling at Your Feet, Daniel Lanois. Joshua Tree, het legendarische album van U2, destijds geproduceerd door Daniel Lanois. Je hoort het nummer One Tree Hill, dat destijds in Nieuw-Zeeland op een single is verschenen. Het enige land waar het op single is verschenen. Niet zo verwonderlijk, want dat liedje One Tree Hill is vernoemd naar een berg, een vulkanische berg in Auckland. En dat ligt in het noorden van Nieuw-Zeeland. U2 die je dus hoorde in de productie van Daniel Lanois. En die producer, was zanger te horen voor U2 in het nummer Falling at Your Feet van zijn album Shine, dat in 2003 verscheen. En U2 die gaat binnenkort een bijzonder optreden doen tijdens de uitreiking van de Oscars. Jawel, want eh, de band is genomineerd vanwege Beat Your Ordinary Love. Dat je kan beluisteren in de aftiteling van de film Mandela A Long Walk to Freedom. En U2 die zal het moeten opnemen tegen Pharrell. Die heeft dan met zijn Happy ook een nominatie op zak... vanwege het gebruik van het liedje Happy eh, in de film Cable Me Too. Nou, hoe het allemaal afloopt, dat eh, zullen we 2 maart wel weten... want dan is namelijk eh, de uittrekking van die Oscars zondag 2 maart. En in Nederland kunnen we dat in de nachtelijke uurtjes allemaal volgen. Maar ik heb begrepen zendt film 1 het uit... en in die nacht dan zal het programma ongecodeerd op de kabel worden doorgegeven. Ja, dus keken de hele nacht naar de Grammy. Niet naar de Grammy, want die hadden wel, maar naar de Oscar-uitreikingen. In ieder geval uh, eh, U2, die dus eh, in aanmerking zou kunnen komen voor zijn Oscar. Ze hebben al eerder een Oscar-nominatie gehad. Dat ging voor een liedje dat gebruikt in de film eh, Gangs of New York. Dat ging om het liedje The Hands That Built America. Maar toen hebben ze het moeten doen met de nominatie. De Oscar zelf die bleef uit voor de band. Nou, van de U2 over naar een Vlaming die in Nederland op tournee is. Afgelopen avond had hij een optreden in het muntheater in Weert. Urbanus. ficar Car Urbanus, die afgelopen avond optrad in het Munttheater in Weert. En vanavond zal hij er ook staan. En volgende week dan eh, toert hij verder door Nederland. En dan is hij te vinden in de Oranjerie, eveneens in Limburg, in Roermond. En die zangeres die je daarbij hoorde, dat is uh, Isolde Lazoen. Dat is niet alleen een zangeres. De dame is namelijk eh, muzikaal heel begaafd. Die bespeelt een heleboel instrumenten. trompet, drums, vibrafoon... Maar ze kan ook nog mooi zingen, dat heb je net gehoord... in dat liedje samen met Urbanus de Z-pilkar. ergens spiegel ziel. Trekkende keks en eh, dit melodietje, althans een gedeelte eruit... kan je tegenwoordig regelmatig beluisteren via de sterreclame. Want eh, de bank, de ING, die heeft het gebruikt voor een eh, tv-spotje. Trekkende keks die daarmee in de jaren tachtig een, vet hit hadden. Met Rick de Leeuw in de hoofdrol natuurlijk. Met hart en ziel, de titel van dat nummer. En dan was er uh, gisteren ineens dat bericht... met het overlijden van het kindsterretje uit de jaren 30, Shirley Temple. With a very good reason why I've no one heel uit 1936 kwam datgene wat je net hoorde. Het is afkomstig uit de film Poor Little Rich Girl. En in die film had Shirley Temple de hoofdrol als heel jong kindersterretje. Hoogtepunt bleef eh, Shirley Temple in 1939 als een film van haar, The Little Princess, uitgebracht wordt in kleur. Heel bijzonder destijds. Maar wat blijkt van dat kindersterretje van al dat talent is op 12-jarige leeftijd eh, zo goed als niets meer over. Haar ouders die, uh, kopen het studiocontract af en sturen haar naar een exclusieve meisjesschool. Shirley Temple dus, die, eh, ja, ik zei gisteren, maar dat hangt er vanaf eh, <laughs> wat voor situatie je op dit moment begeeft. Moet je nog naar bed gaan? Dan is het inderdaad uh, gisteren geweest dat Shirley Temple is overleden, maar ben je wakker? Dan is het alweer weer eerder gisteren. in ieder geval, het gebeurde dinsdag dat die mededeling bekend werd. Van dat overlijden van Shirley Temple op 85-jarige leeftijd. Gisteren, gister, als hij jarig zou zijn geweest... dan zou hij 75 eh, zijn geworden. De toetsenman van de Doors. Ray Manzarek. Laura wel met eh, Ray Manswick. Ray Manswick die gisteren 75 jaar zou zijn geworden... waar het niet dat hij 20 mei vorig jaar overleed. En toen realiseerde Robbie Krieger zich... dat er eigenlijk sinds het overlijden van eh, Ray Manswick... geen eh, herdenkingsconcert is gegeven. Er is wel muziek gespeeld op zijn uitvaart... Maar daarna heeft niemand meer stilgestaan bij de muziek die hij destijds met en voor de doors maakte Duray Manzarek. Dus gaat Robbie Krieger samen met John Densmore, de drummer van Wel Eer, komende zomer een herdenkingsconcert geven. Je hoorde de doors en ships with sails. Dit is een eigen opname uit de archieven van de VRT. Eva de Rover en Luca Bloem. I stood and gazed over the western sea. Startled and struck and frightened to look when a mermaid called to me. shores did spin, though my resistance was strong. All the stars in space, still the mermaid's face, she captured my will with her song. een opname van onze collega's van de VRT. Je hoorde even erover rovers samen met Luca Bloem. Een sunny sailor boy. In America you get food deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. it's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in a buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little walk, sail away with me. Sail away, sail. smoking Randy noemen 1972 en Sail Away van het gelijknamige album. De acteur Philip Seymour Hoffman die is dan uh, onlangs overleden... en op de VRT kon je een paar dagen later kijken naar de film Capote... De Nederlandse publieke omroep gaat dat heel erg eh, goed maken. Die konden niet meteen inhaken op eh, het feit dat hij was overleden... met het vertonen van een aantal films. Maar dat wordt eh, ruimschoots goed gemaakt. In het weekend van 28 februari op 1 maart zijn er maar liefst drie films van... Philip Seymour Hoffman te zien. Allereerst is er de film Doubt op vrijdag 28 februari. En twee dagen later, of twee dagen, een dag later, op zaterdagavond kan je kijken naar die Ides of March. En als dat afgelopen is, dan via de andere zender naar Cinec Dodge. En dat allemaal dus naar aanleiding van dat overlijden van eh, Philip Seymour Hoffman. one afternoon, riding from Manhattan towards the ocean. The light so good, it can't be true. Wishing we could switch into slow motion. On the F train to Coney Island on a beautiful day. On the F train, and there's nothing more for us to say left to tell. Cause it speaks for itself. Ooh. the eyes, a hockey game, double dutch and dancing in the courtyard. Lost track of time and a mile ahead. Paris we're like a postcard On the F train to Coney Island on a beautiful day On the F train and there's nothing more for us to say Left to tell Cause it speaks for itself van de succesprogramma's van SBS 6. Dat is eh, Danny Lowinski En degene die dat speelt, dat is ene Marleen Weerdenburg. En die kan niet alleen acteren, die kan ook nog mooi zingen. Want je hebt er net kunnen horen bij de band Miss Molly and Me. We hebben net een nieuwe single uitgebracht om die F-Train to Coney Island. mooi plaat is dat geworden. Miss Molly and Me dus. En dit worden de Peppers. Road tripping with my two favorite allies. and loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, so pretty west of the one sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battle lost and life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Yesterday is voor de Beatles, is Trip in voor de Red Hot Chili Peppers. Een band die eh, nogal stevig van zich laat horen doorgaans. Maar in dit geval eh, lieten ze zich horen van de softe kant met andere snaarinstrumenten dan uh, snerpende gitaren. Violen, Red Hot Chili Peppers en Road Trippin'. En dit is te vinden op hun album dat in 1999 verscheen, namelijk California Cation. Het volgende uur hier bij De Nachting Anders is het eh, tijd om te lachen. Je kan dadelijk eh, gaan luisteren naar een gedeelte uit het programma Wik... Nou, Wikwam zeg ik weer op zijn Engels. Uit het programma Wigwam van eh, Joep van het Hek. Maar eerst even aandacht voor muziek die afkomstig is uit eh, Spanje. De zangeres Mara Aranda.